4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Tientallen meldingen van wateroverlast en blikseminslagen. Vooral op de Zuid-Hollandse eilanden en in de omgeving van Rotterdam en Den Haag was het raak. Daar stonden straten blank, ook snelwegen waren moeilijk begaanbaar. In Moerkapelle brak brand uit in een huis na blikseminslag. Het Longfonds wil dat speeltuinen rookvrij worden. Volgens de directeur vormt niet alleen meeroken een risico maar moeten ouders ook het goede voorbeeld geven. Het onderzoek dat KWF heeft laten doen blijkt ook dat de meerderheid van de Nederlanders voor zo'n verbod is. In landen als Frankrijk en Engeland zijn speeltuinen nu al rookvrij. Ongeveer 170 democratische leden van het Amerikaanse congres bezetten al uren de vergaderzaal in Washington. Ze houden een sit-in, ze zitten op de grond en willen net zo lang doorgaan tot er een stemming komt over strengere wapenwetgeving. Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en republikein, noemt het een publiciteitsstunt. De Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie blijft aan, ondanks de berichten over dure reizen en etentjes. Voorzitter Gilté maakte twee dagen geleden bekend dat hij vertrekt vanwege het schandaal. De andere leden kiezen volgende week een nieuwe voorzitter. De ondernemingsraad van de Nationale Politie wil nog dit jaar financieel orde op zaken stellen. En er mogen geen Russische, Wit-Russische of Kazachse gewichtheffers meedoen aan de Olympische Spelen als het IOC bevestigt dat ze doping hebben gebruikt op de twee vorige Spelen. Dat zegt de Internationale Gewichtshefbond. Begin deze maand werden bij hertesten van de Spelen onder meer Russische en Kazachse medaillewinnaars betrapt op het gebruik van verboden middelen. Het weer, de trekken buien over het land met lokaal veel regen, hagel en onweer.